Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Amerika voert de druk op voor een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Vorige week werd er gepraat over een staakt het vuren, maar Hamas heeft het nieuwste plan van tafel geveegd. Want ze vinden dat Israël met allemaal nieuwe eisen komt waar ze niet akkoord mee willen gaan. Amerika, een van die bemiddelaars, blijft ondertussen hoop houden. Gisteravond is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aangekomen in Israël. En verslaggever Sander van Hoorn weet er wat er op zijn programma staat praten. Ehm, met eh, eh, de Israëlische premier, met de president. Dat gesprek heeft hij al gehad en met eh, de minister van Defensie. En dan morgen gaat hij naar Cairo om verder te praten. Omdat als het aan de Amerikanen ligt, daar vanaf morgen weer onderhandeld gaat worden. Volgens de Amerikaanse minister is een wapenstilstand misschien wel de allerlaatste kans om gijzelaars vrij te krijgen. Ambtenaren in Amsterdam mogen Telegram niet meer gebruiken op hun werktelefoon. De gemeente vindt die app een vrijplaats voor hackers, cybercriminelen en ook drugshandelaren, zegt een woordvoerder bij BNR. Telegram kwam de laatste jaren vaker in het nieuws omdat je er makkelijk drugs en wapens kunt kopen. En ook worden er in groepen naaktfoto's verspreid van jonge meisjes. Een rustige nacht voor honderden kampeerders in het zuiden van Frankrijk. Ze moesten snel hun spullen pakken vanwege een bosbrand en werden in de buurt opgevangen. Franse media schrijven dat een camper in vlammen op is gegaan. En zeven mensen raakten lichtgewond, waaronder twee brandweermensen en ook een agent. En vanochtend vroeg gingen de meeste campinggasten wel weer terug en hoe kunnen we het allerbeste oude bommen en kogels uit mieren halen? Dat vraagt Zwitserland zich af. De bodems daar liggen er helemaal vol mee, omdat er jarenlang werd gedacht dat dat een handige plek is om munitie te dumpen, vertelt deze explosieve expert. Munitie eh, ja, eh, verbranden of eh, vernietigen kost ontzettend veel tijd en geld. Het levert ook een groot milieuprobleem op men heeft destijds gedacht als we het in zee gooien, dan uh, roest dat wel weg. Ja, maar het ligt er dus nog steeds. De bommen en kogels zomaar uit het water halen, dat is gevaarlijk. Omdat er een kans is dat de bol dan ontploft. En dus is de Zwitserse regering nu op zoek naar een veilig plan. En de drie mensen die het allerbeste idee hebben, die kunnen omgerekend ruim 50.000 euro winnen. Gaan we nog naar het weer toe.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 Volgens de minister van Binnenlandse Zaken worden radicaal rechts en islamisme steeds extremer. Dat kan een bedreiging zijn voor de democratie. Door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog... moeten bewoners van een plaats in Noord-Ierland vijf dagen hun huis uit. De bom werd op zo'n 15 kilometer van Belfast gevonden. Bewoners kunnen terecht in een noodopvangcentrum. Het weer overal droog met flinke zonnige perioden. Landinwaarts komen wat stapelwolken voor. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my crocketesh wish. glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk is hotter me Baby, you'll see that rhythm is a key.